Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil opheldering over de financiële problemen bij de hoge snelheidslijn. Er is mogelijk een financieel gat van meer dan 1,7 miljard euro. Staat in een nog vertrouwelijk stuk van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer. Minister Schult van Hagen zei eerder dat het ging om 400 miljoen. Geld dat nodig is om het gat te dichten moet komen uit de pot voor onderhoud van het spoor. Tweede Kamer wil weten waar het verschil vandaan komt. Het onderzoeksbureau van de Kamer vindt dat de minister daar nog geen goede verklaring voor heeft gegeven. Het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB wil twee van de drie directeuren ontslaan. Uit onderzoek is gebleken dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur, stelt de Raad van Commissarissen. De twee zouden opzettelijk regels hebben genegeerd. Van fraude, zoals de Telegraaf schreef, was volgens de Raad van Commissarissen geen sprake. Boris van der Ham stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor D66. Hij is naar eigen zeggen toe aan iets nieuws. Van der Ham kwam in 2002 in de Tweede Kamer. Hij voerde het woord over onder meer onderwijs, cultuur en media. Voor D66-leider Pechtold komt het besluit van Van der Ham als een verrassing. Het metroverkeer in Rotterdam is vanmiddag ontregeld geweest na een bommelding. De politie sloot vanmiddag de metrostations Delfshaven, Koolhaven en Marconiplein af nadat er in een metro een verdachte rugzak was gevonden. Maar het bleek loos alarm. Het metroverkeer in Rotterdam werd in de loop van de middag weer vrijgegeven. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van 18 Spaanse banken verlaagd. Fitch denkt dat Spanje dit en volgend jaar nog in een recessie blijft en dat het slecht blijft gaan met de Spaanse huizenmarkt. Ook als Spanje tot 100 miljard euro leent van de EU om de banken te steunen, blijft hun situatie moeilijk, zegt Fitch. Vorige week werd ook al de kredietwaardigheid van de Spaanse staat verlaagd. Het weer, vanavond veel bewolking met in het zuidoosten wat buien. Morgen grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat 160 kilometer file, dat is vrij gebruikelijk voor dit tijdstip. Veel vertraging bij Amsterdam en Rotterdam na aanrijdingen eerder vanmiddag. Ik noem de files vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de afwit 6 kilometer. A4 hoofdlicht richting Vlaardingen voor het knooppunt Ketelplein 5. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen de knopende De Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer. En richting Den Haag voor de Hoek 5 kilometer. Na een aanreding is daar de rechte reishoop dicht.